Dan net wel met het NOS journaal. De tussenstand van de grote inzamelingsactie voor de slachtoffers van de aardbeving in Haiti is ruim 33 miljoen euro. Rond middernacht wordt het eindbedrag van de actie van vandaag bekendgemaakt dat door de regering wordt verdubbeld. De Algemene Rekenkamer gaat toezien op de besteding van de giften. De hele dag werd actie gevoerd door Radio 555, vanavond afgelost door de tv-actie Nederland helpt Haiti. Premier Balkenende zei dat de totale ontreddering van de Haitianen hem het meest heeft getroffen. Het marineschip Pelikaan gaat op Cuba een Amerikaanse militaire eenheid ophalen... die de haven van de Haitiaanse hoofdstad Port-au-Prince gaat helpen herstellen. De Amerikaanse duikers en bergers gaan obstakels weghalen die daar onder water liggen. De Pelikaan is sinds maandag in Haiti. De zorgtoeslag gaat vanaf volgend jaar omlaag, maar de ontvangers merken daar nog niet veel van. Voor minimumhuishoudens gaat de toeslag per jaar met 3 euro omlaag en voor mensen met een modaal inkomen met 7 euro. Minister Klink denkt nu in 30 jaar 1,8 miljard euro te kunnen bezuinigen. Het metalen bord met Arbeid macht vrij is weer terug in het voormalige vernietigingskamp Auschwitz in Polen. Half december werd het bord dat boven de toegangspoort hing gestolen. Het werd in drie stukken gezaagd teruggevonden. Vijf Polen zijn gearresteerd, maar wie de opdracht gaf voor de diefstal is nog niet duidelijk. De limiet die in Amerika geldt voor donaties aan reclamecampagnes van politieke partijen is door het Hoge Rechtshof afgeschaft. Het plafond zou in strijd zijn met de vrijheid van meningsuiting. President Obama is ongelukkig met de uitspraak. Volgens hem kunnen grote bedrijven nu hun spierballen laten zien en de gewone Amerikaan overschreeuwen. Hij kondigt een krachtig antwoord aan op de uitspraak van het Hoge Rechtshof. Het weer vannacht wordt het rond of iets onder nul en is het vrijwel overal droog. Morgen overdag wisselend bewolkt met vooral s'avonds in het westen regen en net als vandaag een graad of vier.